Jeroen van met het NOS Bij de Israëlische aanvallen op de Evin-gevangenis in Teheran afgelopen maandag... zijn volgens Iran 71 mensen omgekomen. In het complex worden veel politieke gevangenen vastgehouden. Onduidelijk is hoeveel van hen om het leven zijn gekomen bij het bombardement. Iran zegt dat er ook bewakers, militairen en bezoekende familieleden van gedetineerden zijn gedood. Mensenrechtenorganisaties veroordeelden de aanval. Ze noemden het een schending van het internationaal recht. Israël vond het een legitiem doelwit omdat de gevangenis het symbool is van de repressie van het Iraanse regime. Rusland heeft de afgelopen nacht een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. In steden door het hele land zijn explosies gehoord. In Gerson is iemand om het leven gekomen door een droneaanval. Volgens de autoriteiten zijn zeker zes mensen gewond geraakt. Oekraïense Oekraïnse leger meldt dat er bijna 500 drones en 60 raketten zijn afgevuurd door Rusland. Daarmee is het een van de grootste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Bij het afslaan van de aanval is een F-16 neergestort. Volgens het Oekraïense leger is de piloot daarbij omgekomen. De BBC heeft beelden van een optreden van de band Bob Villen tijdens het Glastonbury Festival offline gehaald. Tijdens de show, die ook live werd uitgezonden, riep de frontman van de band Free Free Palestine en wenste niet het Israëlische leger dood. Politie bekijkt de beelden en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft de BBC om opheldering gevraagd. Vanaf morgenochtend 10 uur is een nationaal hitteplan van kracht. Vandaag geldt al een hitteplan voor Noord-Brabant en Limburg. In het zuiden worden tropische temperaturen bereikt. Morgen loopt het kwik ook in de rest van het land verder op. Het hitteplan is bedoeld om mensen te waarschuwen. Vooral oudere en kwetsbare mensen krijgen het advies uit de warmte te blijven en veel te drinken. Ja, en dan het weer. Het wordt een warme zonnige dag. Langs de kusten op de Wadden wordt het maximaal 25 graden. In het zuiden kan de temperatuur plaatselijk oplopen naar 31. En ook morgen is het zonnig. Dan wordt het nog net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud... tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 But I'm going nowhere with love. They all say that I'm not impressive at best. That's okay, I've got nobody to impress. My impression is they'd rather be elsewhere. Oh, I'm staying nowhere with love. Well, it's better to be happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is the heart attack. I just as soon alleviate the hassle every day I watch the go-getters go by. Even they say the ladder is much too high. Why should I go high? I'm happy below to be happy in a cardboard shack than to be alone in a castle. All you get for your money is a heart attack. I just as soon alleviate the hassle every day. I watch the go-getters go by. Hey, even they say the ladder is much too high. Then why should I go high? I'm happy below there, right here. Welkom bij tweede uur van ZFM Jazz op deze zonnige zondagochtend. Eh, ja, wat kan je verwachten het tweede uur? Eh, wat nieuw werk van eh, Brandy Jonger, een harpiste. Joel Ross zie ik op de lijst staan. Christine Coller, Emily Rambler, gitariste. En uh, Michael Dees, trombonespeler dacht ik uit mijn hoofd. Of trompet, ik weet eigenlijk niet, moet ik even nakijken. kortom, van alles. voor jong en oud. En vooral hele vrolijke muziek. En het tweede uur is altijd iets meer pit dan het eerste uur. Maar eh, we maken er iets moois van. Ik hoop dat je ervan geniet. Dan kom ik terecht bij eh, een harpiste. En haar naam is Brandy Jonger. En die heeft onlangs weer een cd uitgebracht. Even kijken hoe die heet. Uh, eh, ik kan het nauwelijks lezen, want ik heb weer beroerd geschreven zelf. Brandy Jonger. God About Season heet het. en een mooi nummertje is New Panicle. mooi cd van Brandy Younger. Eh, Amerikaanse harpiste. Als je haar wil zien, moet je eens op YouTube kijken... want er staan prachtige filmpjes van haar op. Eh, dit komt van haar nieuwste cd. Carabout Season, CD uit 2025. De moeite waard. Eh, ik heb het eerste uur ook iets geraakt van de Chicago Jazz Orchestra. En nu laat ik weer een nummertje van hen horen van een CD uit 2014. Met, even kijken wie daarop meespeelt, uh, uh, Surreal M.A. Dat is uh, ook, ook fraai. Welke ga ik doen? Cheek to Cheek, is een bekende. Heaven, I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and reach its highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing on a river, on a stream, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me. about you Chicago Jazz Orchestra is een aardige big band. Eh, mooi hoor. En eh, de, de zang was van Cheryl M.A. Volgens mij komt deze cd uit 2013, zie ik. leuk. Ehm, iets nieuwer is Joel Ross, een vibrafonist. En die heeft in 2024 een cd uitgebracht, een New Blues nu blues. En dat zijn ook een, mooie nummers op. En onder andere spelen mee Joel Ross op de vibrafoon... Emmanuel Wilkins uh, eh, altsax... Jeremy Corbyn piano... Gabrielle Gado eh, fluit... En eh, even kijken, Jeremy Dutton op de drums... en Canoa Mendelhall op de bas. En van dit ga ik een nummertje van draaien. Het volgende nummer heb ik klaargezet... Je moet altijd even kijken naar de lengte van de nummers. Maar dit is wel te doen. Deze keer Joe Ross. What I'm Waiting For. mooi nummertje van eh, deze eh, eh, Joel Ross. eens even kijken wat we dan doen. Oh ja, ik had nog een tweede keer Moondance beloofd. Met name in een uitvoering van Van Morrison en Georgie Fame. Komt-ie, Moondance, de jazz versie? It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above your eyes. From fabulous night to make a romance, neath the cover of silver skies. All the leaves on the trees are falling till the sound of the breeze that blow. And I'm trying to plead to the calling of your heartstrings and play soft and low. Oh, the night's magic seems to whisper and hush sing this time Yeah, your blush Can I decide One more moon dance with you My love Can I just make Some more romance with you oh, My love Well, I wanna make love to you tonight I can't wait till the morning has come You know I know now the time it is just right Yeah, straight into my arms it will run when you come, my papa been waiting to make sure that you're never alone. Every man on my dream will come true. There, there and then I'm gonna make you my own. Every time I touch you, you just tremble inside. Now I know how much I want you, baby. That can't hide. You lay aside one more moon dance with you, my love. more, you. Ja, Moondance, altijd al een jazzy nummer. Maar deze uitvoering van Moondance van Van Morrison en Georgie Fame... Eh, is natuurlijk echt eh, jazz. Eh, leuk. Mooi nummer trouwens. Eh, tijd voor eh, een, iemand die ik laatst hoorde zingen... en waarvan ik dacht, hé, hey, dat is toch een aardige stem. En haar naam is Christine Coller. En ze is een New Yorkse jazzzangeres. Volgens mij brengt ze de muziek nog wel uit in eigen beheer. Ze, haar laatste cd'tje is een eh, cd... Die, ze, dat is met muziek van Burt Bacharach. De, Walk On By heet de cd. En dit is een leuk nummertje, Don't Make Me Over. Don't make Tina Coller, eh, eh, New Yorkse jazzzangeres. Eh, nou, een aardige cd. Het is gauw een beetje kitscherig altijd die muziek van Burt Bacharach. Maar deze uitvoering ja, kan ik wel weer waarderen. Ehm, kom ik terecht bij een gitariste. En haar naam is Emily Rambler. En volgens mij is deze dame niet oud geworden. Ooit overleden aan 30, ja, in begin 30 denk ik. Tijdens uh, verblijf in Australië. En eh, ja, toch wel verdovende middelen. Volgens mij was ze aan verslaafd, drank. En is overleden, hartstilstand staat me bij. Maar ze kan aardig gitaar spelen. Emily uh, Rambler. Eens even kijken waar ik haar zo gauw kan vinden. Emily Rambler, hier heb ik haar. Eh, East to West. West is natuurlijk West Montgomery. Een mooi nummertje, bekend nummertje, Hot House. Thank you. Rambler is wel een bijzondere figuur geweest. Eh, ook nog poosje gehuurd geweest met Monty Alexander, als ik me niet vergis. Eh, is maar 32 jaar geworden. En eigenlijk gaf ze blijk van geweldige eh, kwaliteiten. Als je kijkt naar die bekende gitaristen... waren allemaal wat ouder toen ze op hun top waren. Deze dame is niet oud geworden, 32. Hartfalen was het. Emily Rambler kom ik bij een eh, trombonespeler, Michael Dees. Ook weer het nieuwe cd uitgebracht. En dan zal ik eens even kijken wat ik daarvan ga draaien. Een mooi nummer van die cd is Danger Zone. Eens even kijken of die vinden. Michael Dees. Michael Dees. Ja, komt hij. Danger Zone. Ja, dit komt van de cd City Life, de eh, music of Greg Hill. Eh, Michael Dees op de trombone. Ik zie al wel hele bekende mensen meespelen hoor. Linda aan. speelt op de bas. En het, is trouwens een dubbel cd. En ik zag ook op de hoes dat eh, op, die, op, de, disc 2 ook nummers staan van de andere, van bijvoorbeeld J.J. Johnson. maar ook van Emily Rambler. Dat die hebben we net gedraaid. Dat is wel leuk. we gaan iets anders draaien. We hebben Michael Dies gehad, we hebben die gehad. gaan de hoogste tijd voor een geluid van een ander mevrouwtje. Sugar Pie, kom zo. you do right. Ja, dat was natuurlijk Sugar Pie en Candyman. Uh, eh, mooi nummertje. En eh, ja, dat is eh, leuke muziek hoor. Sugar Pie en Candyman. Zoek maar op YouTube, staat best wel veel op. wat ook leuke muziek is, is dit orkestra Voltare. Als het weer wat warmer wordt, dan krijg je toch een beetje Italiaanse ideeën. Ook de temperatuur vandaag gaat een beetje naar de 25 graden aan de kust. Binnenland meer dan 30. Goed blijven smeren, zou ik zeggen. Voldoende blijven drinken. Mambo Italiano. assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Oh, ehi compa, compà, sei da mezzogiorno a tutto schianto, cambiando sempre l'italiano, ma con il suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano. No, no, no, la storia è finita, non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo. Deze zomerse klanken waren natuurlijk van Gino Fernelli en You've Got To Move. Nou, dan moet je mee oppassen als het te warm wordt, Maar eh, voorlopig kan het wel hier aan de kust. Dus dat moet kunnen. Wandelen, fietsen, noem het allemaal maar op. Bewegen dus. Eh, dan kom ik bij een muziekje wat ik wel eens eerder gedraaid heb... maar daar zijn zoveel versies van. En dat is gewoon heel mooi. Het is de muziek van eh, Lupin. En dan hebben we het over Arsène Lupin natuurlijk. De derde film. En dit is de jazzversie. Lupendry. Explosion Band. Het is uh, filmmuziek, eh, prachtig. Lekker eh, big band ook, fijn op te horen. En we, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alke Beuving. we hebben van alles gedraaid, mainstream, nieuw, oud, van alles wat. Een ja, grote collectie. En we gaan eruit met Ladici, het nieuwste album van haar, The Crown. dit nummer speelt ze ook samen met trombone Shorty ik hoop dat je het leuk vond. Ik wens je een hele fijne zondag. Ga erop uit. Kijk uit met de zon. Smeren en blijven bewegen, zou ik zeggen. The Crown, tot slot. Eh, hartelijk dank voor het luisteren. Tot een volgende keer. Smelling kleiner, the remember it's said and done. When tomorrow arrives, but for me it didn't come. Let the love I gave say all there is to say. Let there be love on the other side. I was told a promise is an action and a word. To be here in life is an honor, didn't know I deserved to leave behind an amplitude of love. Don't forget, I love you more. Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.